Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij de Russische aanval op Kiev vannacht is ook het gebouw van de Oekraïense staatszender geraakt. Daar worden uitzendingen in buitenlandse talen gemaakt. Een van de televisiezenders laat weten dat er veel schade is. Bij de aanval op Kiev is zeker één dode gevallen, zegt de burgemeester van de Oekraïnse hoofdstad. Zeker drie mensen raakten gewond. Rusland voerde vannacht op meerdere plekken aanvallen uit, vooral met drones. Ze zijn volgens president Zelensky het bewijs dat er nog te weinig internationale druk wordt uitgeoefend op Moskou. De Israëlische aanval op een konvooi ambulances in de Gazastrook lijkt een schending van het oorlogsrecht. Dat heeft minister Veldkamp van Buitenlandse Zaken gezegd in het tv-programma Buitenhof. Hij noemt de aanval waarbij 15 hulpverleners werden gedood buitengewoon ernstig en wil dat er een stevig onderzoek komt. Coffeeshops in de tien gemeenten die meedoen aan de wietproef... mogen vanaf morgen alleen nog maar legaal geteelde wiet verkopen. Met de wietproef wil de overheid het legaliseren van de drugs testen. Het afgelopen jaar mochten de bijna 80 coffeeshops die meedoen... ook nog wiet verkopen die stiekem werd gekweekt. Maar vanaf morgen mogen ze dus alleen nog wiet inkopen... van een select groepje telers. Coffeeshops zeggen dat die wiet goed in de smaak valt bij consumenten. Wel zijn er zorgen of er genoeg legale wiet leverbaar is. In de eredivisie heeft RKC Waalwijk thuis 0-0 gelijk gespeeld tegen Heracles. Daarmee heeft RKC de laatste plaats weer overgedragen aan Almere City. Maar het wordt moeilijk om aan directe degradatie te ontkomen. Met nog zes wedstrijden te gaan moet RKC zeker vijf punten inlopen op Willem II... om kans te houden om in de eredivisie te blijven. Het weer, volop zon bij 10 tot 14 graden. Vannacht koelt het flink af en kan het in het noorden licht vriezen. Morgen weer veel zon en een graad of 13.